spoedige start. Stubenitski met het NOS-journaal. De topcoalitiegenoot VVD, maar SP, GroenLinks en PVV stemden wel voor. Topfunctionarissen mogen straks maximaal hetzelfde verdienen als een minister, 178.000 euro. Dat is ruim 50.000 euro minder dan nu. De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio roept op tot kalmte na de moord zaterdag op twee politieagenten. Hij vraagt iedereen om tot na de uitvaarten van de agenten niet te demonstreren. De Blasio ligt zwaar onder vuur. Volgens de vakbonden doet de burgemeester te weinig om het politiekorps te steunen... in de verhitte discussie over politiegeweld tegen minderheden. De politievakbonden hebben toegezegd de strijdbijl te begraven... tot na de uitvaarten van de agenten. In de VN-veiligheidsraad is voor het eerst gesproken over de mensenrechten situatie in Noord-Korea. En dat betekent dat het onderwerp in de toekomst makkelijker op de agenda kan worden gezet. Meerdere westerse landen spraken daarom van een historische gebeurtenis. De Amerikaanse VN-ambassadeur Powers haalde hard uit naar het bewind in Pyongyang. Ze noemt het leven in Noord-Korea een regelrechte nachtmerrie. Wereldwijd hebben artiesten bedroefd gereageerd op het overlijden van Joe Cocker. Steven Tyler van Aerosmith twitterde we hielden van je en zullen je blijven missen. Brian Adams zegt rust zacht, goede vriend, je was een van de beste rockzangers ooit... Joe Cocker had onder meer een hit met de Beatles-cover With a Little Help from My Friends... en Paul McCartney zei daar gisteren over dat hij zeer vereerd was met die cover. Joe Cocker overleed gisteren aan de gevolgen van longkanker. Hij was 70 jaar oud. Het weer. Vandaag is het bewolkt met lokaal regen of motregen en een krachtige zuidwestenwind.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 Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen. Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen. Alvast bedankt. 3FM. Serious Request. Hands of our girls.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 Tot aan 5 uur, lokale en regionale informatie. We volgen de Eredivisie voor je. Vitesse, Heracles, Almelo, Excelsior, Ajax, NAC Breda tegen Feyenoord en FC Twente, Willem 2. En we gaan kijken, nee, als het goed is, met uh, Zandvoort loopt. Alles voor Serious Request. En we draaien tot 5 eh, uur in ieder geval kerstplaten die de Winterse 50 niet hebben gehaald. Een van die platen is deze, van München High Heights. Keeping the Dream Alive. Tonight the rain is falling, full of memories of people and places.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 We kijken even naar uh, Vitesse Heracles in Arnhem. 3-0, Traoré, 25e en 43e minuut. En tussendoor scoorde ook nog Labiat. En die wedstrijd is bijna tot zijn einde gekomen. Goed, zo meteen wat sportnieuws. Maar eerst Ellen en Dink Clark.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 Halleluja, vrede op aarde, tenminste hier voor dit moment. De rode wien die ik bewaar, smaakt lichter dan twaalf procent. Laat vandaag de klok maar luien, laat maar vriezen, daar het kraakt. Hier is de sneeuw, kan het nog mooier, dit was het allemaal weer. En de wind is mag nog rooier, nog rooier dan wel een proskee. Oh, zo. een hond, grond tevreden, dikke kop, hier op de vloer. En ik zie boeten, al auto's rijden maar het geluid niet hier door. Kleine kerstmis. En eh, daarvoor uh, Alain en Dane Clark. Going back for Christmas. Even wat eh, sportnieuws. De Nederlandse aflossingsploeg heeft vandaag goud veroverd... bij de wereldbeker in Seoul. Shinky Knecht, Daan Breusma, Freek van der Wart... Adwin Snelling reden in de finale beurtelings lang op kop... en kwamen uiteindelijk ook als eerste over de streep. Na een spannende slotfase was het uiteindelijk Knecht die het karwei mocht afmaken. In de laatste ronde had hij een kleine voorsprong op zijn naaste drie belagers... die elkaar enigszins in de weg reden. Het Nederlandse kwartet dat de regerend wereldkampioen is op dit onderdeel... pakt bij de vorige eh, wereldbekerwedstrijd in Shanghai al het zilver. Nog meer short-track nieuws, want uh, Knecht heeft eh, vandaag bij de wereldbekerwedstrijd in datzelfde Seoul zilver gepakt op de 500 meter. Zaterdag veroverde de Vries al brons op de 1000. Zijn totaal in deze wereldbekercyclus kwam daarmee al op acht plakken. Knecht moest in de finale alleen de Zuid-Koreaanse publieksfavoriet Seo Jira ra voor zich dulden... maar hield de Canadees Charles Hamlin knap achter zich. Na een matige start reed Knecht lange tijd op de vierde en laatste plaats. De voorlaatste ronde schoof hij echter op naar plaats drie... en in de slotronde wist hij met een knappe inhaalmanoeuvre zelfs nog beslag te leggen op de zilver. medaille. In de B-finale ging Freek van der Wart onderuit. Hij eindigde in Zuid-Korea uiteindelijk als zevende. En later uh, vandaag veroverde Knecht dus, eh, dus al eerder gezegd... goud op de aflossing. Gert-Jan Verbeek wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van de Duitse eh, FL Bochum... dat uitkomt in de tweede Bundesliga. Dat bevestigde de oud-trainer van onder meer Herenveen, eh, eh, Feyenoord en AZ gisteren bij Fox Sports. Hij zegt, we zijn nog steeds in gesprek. Eh, zondag dus, dat is vandaag. Ga ik nog een keer heen, dan praten we nog een keer met elkaar... en dan zullen we zien of we eruit kunnen komen. Volgens de 52-jarige offermeester is er de voorbije weken over en weer contact geweest... en zal op zeer korte termijn een beslissing worden genomen. Dus... Uh, dat is dat nieuws. Nog meer even wat eh, sneeuwnieuws. Want eh, snowboardster Cheryl Maas heeft gisteren in de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen... op het onderdeel Big Air brons gepakt. De 30-jarige Brabantse kwam in Istanbul tot een score van 16, uh, eh, nee, 154, 25ste punt. En Maas moet alleen de Amerikaanse Ty Walker en de Zwitserse Sina Kendrin eh, voor zich dulden. Het gat met de Zwitserse Elena Kunz was met 7,25 punten aanzienlijk. Charlotte van Geels ging niet van start in, eh, Istanbul. En eh, volgens Maas die zat er nog wel meer in dan brons... maar dat lag volgens haar gedeeltelijk aan de jurering. Goed, tot zover even het sportnieuws. Wij gaan weer uh, kerstplaten draaien. De kerstplaten die het niet hebben gehaald bij de Winterse 50... dat hoor je tussen 5 en 9 vandaag hier bij CFM.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 Elko, goedemiddag. Goedemiddag. welkom bij uh, je bent wel vaker bij ons in de uitzending geweest. in ieder geval bij Goedemorgen Zandvoort. Ehm, gisteren is het begonnen, het grote feest nou ja, het, het, organiseren is al eh, eigenlijk in augustus, september begonnen. Dus hebben we onze actie aangemeld. Ja. En we, nou om een lang verhaal kort te maken, eh, we zijn gisteravond eh, met een groep gestart in Leeuwarden, gisteravond om 9 uur. We zijn, hebben het startschot gekregen van de burgemeester van Leeuwarden. En we zijn vervolgens gaan hollen. En ja, om een heel lang verhaal heel erg kort te maken. We waren om half twee, kwart voor twee waren we bij de ijsbaan in Zandvoort. En ja, de, de, omstandigheden waren heel veel wind, heel veel wind. Maar eigenlijk gewoon wel droog gehouden en verder gewoon fantastisch. Een prachtige tocht gehad en eh, ja, de nacht doorgehaald. En eh, ja, ontzettend leuk. Maar volgens mij was de, eh, afsluit, de was het moeilijk, neem ik aan. Ja, en op de afsluitdijk stond wel heel veel wind, maar dat, dat was op zich wel heel goed te doen. Maar de, de groep 2 die op een gegeven moment gestart is in uh, Sint Maartenzee, die heeft met name het laatste stuk nou, vanaf Bloemendaal de zeeweg op, hebben ze ook heel veel wind gehad. Dus dat, eh, ja, dat is op het laatste is dat dan wel heel vervelend, maar dat gebeurt gewoon zo. Dus, eh, maar het was wel fantastisch, we hebben een hele mooie loop gehad en we hebben het heel erg naar ons zin gehad. even voor de beeldvorming, jullie hebben eh, met, een, met een kern mensen hebben jullie van Leeuwarden naar Zandvoort geloopt. Met hoeveel man waren, was dat? sorry, ik, ik versta je niet goed. Met hoeveel mannen en vrouw, zeker vrouw, hebben jullie eh, van... Eh, eh, we zijn met twee dames en vijf heren gestart in Leeuwarden. Ja. En vervolgens zijn we naar Den Oever gelopen. En daar heeft een, een, een Zandvoortse dame die in Den Oever is gaan wonen... die heeft ook georganiseerd dat daar nog een voor <coughs> een aantal lopers en lopers. waren twee dames en drie heren. En die hebben ons ja, geholpen, die hebben meegelopen. tot aan Sint Maarten Zee bijna, eigenlijk het plaatsje Het Zand. En daar is groep 2 uit Zandvoort gearriveerd. Dat zijn uh, één dame en vier heren geweest. Die eh, zijn vervolgens naar uh, Bloemendaal aan Zee gehold. En we zijn met z'n allen zijn we van Bloemendaal aan Zee, zijn we over de boulevard, nogmaals tegen de wind in, zijn we naar de ijsbaan geholpen. Oké, en nu met de wind mee naar de, grote markt neem ik aan. Ja, maar, nou ja, goed, we hopen dat de wind niet heel snel gaat draaien. Nee, dat gaat gewoon goed. Ik bedoel, windje mee. En, en we hebben dan... Ja, sorry? En, want neem aan, de, op dit ogenblik uh, ga je met een hele grote groep naar Haarlem. Eh, hoeveel eh, personen zijn het ongeveer? We gaan met 400 personen naar Haarlem. Dan gaan we naar het Wapen van Kennemerland in het Ramplaan kwartier We starten dus nu bij Nautiek, zeg maar, in, Zandvoort op het strand. En daar komen 400 man. En bij, dan rollen we over het visserspad linksaf bij Kraantje, links de Ramblaan in naar het Wapen van Kennemerland. En daar sluiten zich 200 mensen nog aan voor de 5 kilometer loop. En, eh, ja, en dan is het eh, eindig op de grote markt. Oké. Dat is het verhaal. Wat, eh, en het is een, een grote happening, zo te horen. Ja, het is gewoon echt, ja, je hebt waanzinnig veel geld opgehaald. En het bedrag ga ik nog niet bekendmaken. Dat doen we op de grote markt. Dat willen we toch een beetje voorbehouden aan Sears Request. Mm Maar we hebben gewoon ja, boven verwachting gescoord. Oké. Nou, Daar zijn we nou, eigenlijk, nou, eigenlijk alleen maar heel blij mee. Maar stiekem ook wel een beetje trots op. Zeker weten. Oké hey, bedankt. En eh, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Zeggen ze altijd, maar dit keer niet, denk ik. We hebben een windje mee. Nee, we hebben een windje mee. Dat gaat lukken. Ja? Oké. Hey, bedankt. Dan dat ik in uitzending mocht zijn en eh, misschien tot ziens. Oké, dag. Dag. Dat was eh, Elko Zwart. fantastische plaat. Gaia van Valencia uit 1993 eh, alweer. Eh, je hoort hem hier voorbij komen bij eh, ZFM Zandvoort. bij Zandvoort op zondag. En daarvoor we Eelco Zwart van Zandvoort loopt. En op dit ogenblik lopen zij van Nautiek richting de Grote Markt. En dat festijn kun je natuurlijk volgen hier langs de route. We gaan we even een, een kerstplaatje draaien.